Carolijn Bari met het NOS Journaal. Trump heeft voor het eerst in een videoboodschap op Twitter erkend dat Joe Biden de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt. Hij zei dat hij zich richt op een soepele en ordentelijke machtsoverdracht. Het was het eerste bericht van Trump op Twitter na een verbod van 12 uur wegens opruiing. We hebben een intense verkiezingstijd gehad waarbij de emoties hoog opliepen. Nu moeten we weer helen en ons verzoenen, zei Trump. Hij veroordeelde het geweld van woensdag en zei dat wetsovertreders een prijs zullen betalen. Enkele uren nadat zijn minister van Transport uit protest ontslag heeft genomen... verliest Trump nu ook zijn minister van Onderwijs. Betsy DeVos was lang een uitgesproken voorstander van de Amerikaanse president... maar ze geeft hem in haar ontslagbrief de schuld van de onrust in Washington. De politie van Washington is op zoek naar tientallen verdachten van de kapitoolbestorming. De politiedienst heeft een pdf-bestand van 26 pagina's vrijgegeven met gezochte personen. De meeste worden gezocht voor huisvredebreuk. De railschopper die het naambordje van Nancy Pelosi meenam wordt verdacht van heling omdat media en de indringers zelf veel beelden van de bestorming maakten... heeft de politie veel bewijsmateriaal in handen. Tegen 55 railschoppers lopen inmiddels rechtszaken... en dat aantal loopt naar verwachting nog op. De Indonesische moslimprediker, die wordt gezien als het brein achter de aanslagen op Bali in 2002, is vervroegd vrijgekomen. De nu 82-jarige Abu Bakr Bashir zou de daders hebben geïnspireerd... die in 2002 een aanslag pleegde op een nachtclub... die populair was bij westerse toeristen. Daarbij kwamen 202 mensen om, onder wie vier Nederlanders. Bijna 145.000 zorgmedewerkers hebben een afspraak gemaakt om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Er wordt gevaccineerd bij de GGD's in Houten en Rotterdam. Vanaf maandag kunnen zorgmedewerkers ook terecht bij de GGD's in Amsterdam, Drenthe en Den Haag. Het vaccineren van acute zorgmedewerkers is naar verwachting begin volgende week afgerond. Het weer, de regen trekt langzaam weg en in de loop van de dag klaart het vanuit het noorden soms op.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 We're gonna feel something different. It will set you free if you just tell me every secret I listen. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there?